Nu is het weer gestegen naar 40 procent van het normale aantal reizigers. President-directeur van Bokstol verwacht dat pas na 2024 de reizigersaantallen weer op het niveau van vorig jaar zijn. Voor de tweede avond op rij zijn er rellen geweest in de Haagse Schilderswijk. De politie zette de mobiele eenheid in om de orde te herstellen. Jongeren gooiden met eieren, stenen en zwaar vuurwerk naar agenten. Meer dan twintig mensen zijn opgepakt omdat ze het noodbevel van de burgemeester negeerden. Woensdag was het ook al onrustig in de Schilderswijk. Toen draaiden railschoppers brandkranen open. Vier mensen werden toen aangehouden. Bij Eiburg in Amsterdam is een drenkeling uit het water gehaald. De man is gereanimeerd en daarna met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. Hulpverleners zochten sinds het begin van de avond samen met een politieboot het water af. Ook werd een menselijke ketting gevormd om de man te vinden. Gisterochtend werd door een zwemmer al een lichaam gevonden in het water bij Eiburg. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft per direct het strand op Eiburg tot nader order gesloten. Op de Atlantische Oceaan is nu al de tiende tropische storm van dit seizoen ontstaan. Dat is uitzonderlijk vroeg. Storm Josephine ontstond negen dagen eerder dan José in 2005, die tot nu toe recordhouder was. Normaal komt de tiende storm pas in oktober tot ontwikkeling. Het Amerikaanse weerbureau NOAA verwacht dat dit seizoen misschien wel 25 stormen zullen ontstaan. Tussen de 7 en de 11 daarvan zullen waarschijnlijk uitgroeien tot orkanen. Het weer, zon en wolken. In de loop van de dag buien, mogelijk met onweer.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 game that I hate to lose. And I'm feeling the strain. Ain't it a shame? all the joy that you've given me. I want you to know I believe in your song, in rhythm and rhyme and harmony. You've helped me along, making me strong. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away.